en maakt zich zorgen over de Nederlandse cultuur... de verbondenheid van mensen, de politiek en de verzorgingsstaat. De 42% optimisten zijn vooral tevreden over de economische groei... en de toenemende aandacht voor het milieu. Het Duitse leger wil het personeelstekort wegwerken... door militairen te werven uit andere EU-landen. Volgens het weekblad Der Spiegel mikt het ministerie van Defensie vooral op... in Duitsland wonende Polen, Italianen en Roemenen... die vloeiend Duits spreken. De Duitse regering wil het leger onder meer uitbreiden... vanwege de toenemende dreiging vanuit Rusland. De problemen bij de Belastingdienst zijn nog niet voorbij. Dat zegt staatssecretaris Snel in de Telegraaf. De fiscus had de afgelopen jaren diverse problemen. Zo kwam de inning van belastingen in gevaar... door aanhoudende problemen met het computersysteem. En ook was een vrijwillige vertrekregeling zo populair... dat te veel medewerkers vertrokken... en de dienst een personeelstekort kreeg. In Amsterdam-West heeft de politie een plein grotendeels afgesloten na een plofkraak. De EOD is opgeroepen omdat er misschien explosieven zijn achtergebleven in de geldautomaat. En een paar huizen op het plein zijn uit voorzorg ontruimd. Het is niet duidelijk of er geld is meegenomen. Volgens de politie zijn de daders gevlucht op een scooter. Vanaf vandaag is er weer vuurwerk te koop. Vandaag, morgen en maandag kunnen consumenten weer rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk in de winkel aanschaffen. Voor de verkoop zijn er minimumleeftijden van 12, 16 en 18 jaar afhankelijk van het soort vuurwerk. Het afsteken mag alleen van 6 uur s avonds op Oudejaarsdag tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. Het weer bewolkt in Limburg af en toe zon, in het noordwesten wat motregen.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 De herhaling van ZFM Jazz. goedemorgen luisteraars. Eh, fijn dat je luistert eh, op deze zondagochtend, de zondag voor de kerst. En ook de hele ZFM-studio is in eh, ja, een prachtige kerstsfeer omgetoverd. Ik denk dat er wel 2 miljoen lichtjes hier branden als ik zo om me heen kijk. Prachtig. Als je vraagt, hebben we een thema? Ja, natuurlijk hebben we een thema. En dat is natuurlijk kerst. Zo vlak voor kerst moet er wat jazzmuziek gedraaid worden... wat met kerst te maken heeft. We begonnen met Artie Shaw, een bekende uh, ja, klarinetspeler, bandleider. Eh, Frost on the Moon heet het nummer. En Snow on the Ground. Nou, dat kun je wel vergeten de komende dagen. Het wordt geen witte kerst. Maar desalniettemin hebben we toch hele mooie kerstmuziek. Er staat van alles op. Het is nou net die muziek die je niet gauw op de radio hoort natuurlijk. Bijzondere dingetjes zitten ertussen. Zoals bijvoorbeeld Claire Thiel. Een eh, Engelse jazzzangeres met een bekend nummertje December. Claire Thiel. to yearning for a Christmas I know with holly and snow, the kind we used to. dançar. in Claire Thiel, eh, ja, een lucratieve eh, zangeres, zou ik maar zeggen. Van haar is bekend dat ze een van de ja, beste plaatcontracten van de jazzmuzikant in Engeland heeft. Uh, ze maakt niet alleen muziek, ze presenteert het ook. Ze heeft volgens mij jarenlang, ik weet niet of ze het nu nog heeft... een programma over big bands gehad op de BBC, Claire Thiel. Dan kom ik bij een pianist, een jazzpianist, genaamd Eric Reed. Ik zou bijna zeggen, welke jazzmuzikant heeft geen kerstcd gemaakt? Ook Eric Reed heeft in 2003 een kerstcd'tje gemaakt. Merry Magic. En daarvan het nummer The eh, Christmas Blues. Eric Reed. om een hele bekende zangeres heen... die ook een, een, een eh, ja, op een kerst verzameld cd staat. Want daar, barst het van. Er zijn zo ontzettend veel eh, jazz eh, kerst cd'tjes verzameld jazz. En dit is een kerstcd'tje die heet Jingle Bell Jam Jazz Christmas. Een cd 1994. En daar staat Ella Fitzgerald op met Good Morning Blues. Ik moet hem even opzoeken, maar ik dacht dat ik hem meegenomen had. Ella Fitzgerald, ja. Dan gaan we deze doen. It's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. En dan wel gezongen door Ella Fitzgerald. Het kan toch niet mooier. Eh, ja, in deze tijd heb je het meestal nogal druk. Misschien ben je wel bezig met uh, koken. Misschien ben je wel dingen voor te bereiden. Misschien ben je wel je kamer aan het versieren met eh, allerlei mooie kerstversieringen. Maar misschien heb je ook al wat geshopt. En Gordon Goodwin, Big Fat Band... heeft ooit de soundtrack geschreven bij een film die heet Humbug Duck. en dat is een Looney Tune Christmas. En daar staat ook een mooi nummertje op. Ik ben een enorme fan van eh, eh, Gordon Goodwin, Big Fat Band. Dat, die, dat, is echt een muziekmachine. En ik wil toch één nummertje laten horen. Eh, Attention Holiday Shoppers heet het nummer. Goodwin. Daar komt-ie. Eh, Gordon Goodwin, uh, big band. En hij heeft niet alleen deze cd gemaakt. Hij heeft talloze cd's gemaakt. Maar hij heeft ook een echte kerstcd gemaakt. Die kwam uit, ik dacht 2016 of zo. rap This, A Big Fat Christmas. Daar doe ik er ook nog een van. I Hear the Bells on Christmas Day. Kent nummer ook. Gordon Goodwin, een prachtige band is dat. Eh, fantastisch. Eh, de hoogste tijd voor een zangeres. Het is al wat, eh, weer wat instrumentale nummertjes. Dus we gaan nu naar een ME-man. Christmas Time, kom ze. Oh, ik... we gaan het nog opnieuw proberen. Christmas again. December is here. Has ze heeft wel een eh, aparte stem. I'm a man. Eh, Christmas time. We gaan rustig door met het draaien van kerstmuziek. Bakje koffie erbij. De kerstboom die, waarvan de kaarsjes branden. Dus dat, eh, ja, dat ziet er allemaal goed uit. Eens even kijken, wat gaan we dan draaien? Oh ja, de David Ian had ik klaarstaan. Een Vintage Christmas Trio, 2017 cd'tje. David Ian. Up on the house die kan toch eh, ook op, in kerst eh, eigenlijk best leuk zijn. Dit is een redelijk eh, nieuwe cd, 2017. Ik zal even kijken. David Ian piano, John Estes bas, John Hurt op de drums en percussie. Mooie cd. Leuk voor tijdens de maaltijd. Niet te wild. ja, vaak hebben kerstliedjes een bepaald verhaaltje in zich. En ik denk dat het wel leuk is om een paar van die verhaaltjes te gaan draaien. En dan heb ik gekozen voor Patty Page, The Little Star... Patty Page had ik ergens neergezet. Eh, ook een cd die in 2016 uitgebracht is met werk van haar. Patty Page, The Little Star. Een klein verhaaltje eh, in de kerst. The, The Little Star. Once upon a time There was a little star Who couldn't grow No matter how a less determined star might have cried. Other stars were posing for astronomers or playing ring of stars around the moon while they squandered all their light. The little One dark night. Betty Page. Komt van een jazz cd'tje. Jazzy Christmas uit 2016 staat het op. Eh, nog zo'n verhaaltje. Eens even kijken of ik die zo gaan zie. Een verhaaltje over een, eh, eh, een kerstbel, een klok, kerstklok. Een kerstklok die niet kan luiden. Herb Albert. will bring my Christmas Eve you jingle just like you were brand new. A Christmas bell was crying. Albert en het Tijuana Broad, eh, het, het uit, ik moet even kijken, 1968. Eh, en hoe heette dat cd'tje? Herb Albert Christmas Album. Nou, is niet zo verrassend natuurlijk. Het is eigenlijk een compositie van Burt Bacharach. En je hoort die specifieke Bacharach sound hoor je in dit nummer terug. Nou, tot slot nog één zo'n verhaaltje. Ook oh, een hele bekende. Er staat een mooi filmpje van op eh, YouTube. Als je dat opzoekt. Als je van bomen en sneeuw houdt... moet je zeker naar dit filmpje kijken. En dat wordt gezongen door Ned King Cole. precious gold you see. My little Christmas tree. Promise you will be nobody else's little Christmas tree. I'll make you sparkle, just you wait and see my little Christmas tree. I'll put some tinsel in your hair, and you'll find there's a strange new change that you have never seen. I'll bring my boy a toy, he'll jump for joy to see his bright new queen. With me you will go far. I'll show Saint Nick the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your star. My little Christmas tree. peace on earth when daddy lights your star. My little Christmas tree. You're big enough for three. My little Christmas. Net King Cole. Eh, dan een kerstplaats van Gregory Porter. Ja, waarom niet? Iedereen doet het natuurlijk. Eh, Gregory Porter noemt eh, Net King Cole de vader die hij ooit nooit heeft gehad. Porters echte vader was een vluchtige figuur in het leven van de zanger. Een man die zijn gezin uiteindelijk de rug toekeerde. En midden in de jaren zeventig zocht de kleine Gregory dan ook verstrooiing en wijsheid... in de plaatcollectie van zijn moeder, een predikante. Eh, en daar ontdekte hij Nat King Cole. de legendarische Amerikaanse crooner overleed al in 1965. Ik stelde mij net voor als mijn vader en mijn vriend, vertelde Porter. En zijn muziek was cruciaal voor mij. En heeft me eveneens geholpen bij de dood van mijn moeder. Om dat te verwerken. Ja, daarom heeft hij een eerbetoon aan Nat King Cole op de plaat gezet. En dat is vorig jaar uitgekomen. En er staat ook één nummertje op wat bij de kerst past. Het is eh, zoet zoetgevoist, de Christmas Song.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 ondergedompeld met tranige strijkers ingesmeerd. Eh, zeer geraffineerd geproduceerd. zowel aardig voor uw 12-jarige nichtje als ooms, tantes en oma's... zullen zwijmelen bij zoveel zoete klanken. Dus dat is de moeite waard. Misschien wel een cadeautje voor onder de kerstboom. En als, je hoorde ook die trompet hierin. En dan denk ik toch ook aan een kerstdeetje van Chet Baker... wat hij lang geleden gemaakt heeft. Dat is dit. Chad Baker, Nobody Know The Trouble I've Seen. Nou, Trouble heeft hij genoeg gehad natuurlijk, Chad.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 Babette van Veen. Mooi gezongen, jazzy. En dan mag het in dit programma. Nou, de grenzen vervagen wel iets hoor. Eh, Bella, Bella Fleck en de Fleck Tones hebben ooit ook een kerstcd'tje gemaakt. Jingle All The Way. Uh, mooi cd'tje, banjo-speler, de Christmas Song. Tot de klok van 11 uur. geluisterd naar het eerste uur van de CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag door Alco B. En het gaat over kerstmuziek natuurlijk. En de tweede uur, na 11, hoop ik dat je blijft luisteren. Want we gaan rustig door met het draaien van de jazzmuziek... die je anders toch niet zo heel vaak op de radio hoort. allemaal fijne dagen en...